12 uur. Michelle Veldkamp met het NOS-journaal. De grote vraag naar coronatesten van de afgelopen weken is verkeerd ingeschat. Dat vindt Ann Vossen, een belangrijke adviseur in het Outbreak Management Team. Volgens de arts-microbioloog leek daardoor de hulp van grote Duitse laboratoria niet nodig. Maar dat was dus een inschattingsfout. Sinds 1 juni is het de bedoeling dat iedereen met coronaklachten zich laat testen. Volgens Vossen hadden de Nederlandse laboratoria aanvankelijk genoeg capaciteit... en zijn er pas sinds kort echt grote problemen. Vossen benadrukt dat de kwaliteit van de Duitse laboratoria nooit ter discussie heeft gestaan. Het kabinet wil per 2023 af van de collectieve korting op de basispolis van de zorgverzekering. Minister Van Ark voor Medische Zorg vindt dat de korting vaak een sigaar uit eigen doos is. Volgens Van Ark wordt de premie eerst verhoogd om deze vervolgens aan sommigen terug te geven. Verzekeraars mogen korting geven als de verzekering wordt aangevraagd door een groep, zoals medewerkers in een bepaalde sector. Op het Griekse eiland Lesbos zijn meer dan 200 coronabesmettingen vastgesteld. Het zijn bewoners van het nieuwe vluchtelingenkamp... dat daar na de brand van twee weken geleden in kamp Moria is neergezet. De meeste hebben geen ziekteverschijnselen. Door de brand in Moria raakten 12.000 migranten dakloos. Ruim 7.000 mensen zijn naar het nieuwe kamp gegaan. Als Feyenoord-supporters zich nog één keer niet aan de coronamaatregelen houden... mogen er minder toeschouwers de Kuip in. Daarvoor waarschuwt de Rotterdamse burgemeester Abu Talib. Bij ernstige overtredingen overweegt hij zelfs om helemaal geen fans meer toe te laten. Juichen, zingen en roepen is vanwege corona verboden in stadions. Maar veel fans hielden zich daar gisteren niet aan. De club kan supporters die niet genoeg afstand hielden een stadionverbod opleggen, zegt Abu Taleb. Verder moet Feyenoord al vanaf komende zondag 25 extra beveiligers inzetten die de afstandregel moeten handhaven. Het weer. Vannacht is het helder. De minima liggen tussen de 5 en 10 graden.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 My Glock told me to promise you gon' squeeze me. Better let me go the day you need me. So bitch, put me on that nigga, get the bus. Yeah. And if I ain't enough, go yeah, get the chop.